12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een meerderheid in het Europees Parlement wil dat de begroting voor de komende jaren wordt aangepast. Vijf van de zeven EU-fracties willen meer geld voor gezondheid, wetenschap, klimaat en jeugd. De partijen willen ook de garantie dat er geen subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven. De EU-leiders werden dinsdag eens over de meerjarenbegroting. Het parlement dreigt de deal weg te stemmen als er niets verandert. KLM is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens vanwege discriminatie van vrouwen. Aanleiding was een incident vorig jaar in een vliegtuig in New York. Een vrouw kreeg een stoel naast een Joods-orthodoxe man... maar die wilde vanwege zijn geloof niet naast een vrouw zitten. Uiteindelijk ging ze ergens anders zitten met haar partner... SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hij stapte naar het college en dat oordeelt dat KLM in het vervolg... degene moet aanspreken die discrimineert en niet het slachtoffer. De VS en Groot-Brittannië beschuldigen Rusland van het testen van een nieuw wapen... dat vanuit de ruimte satellieten kan vernietigen. De test zou vorige week zijn geweest. Het projectiel zou zijn gelanceerd vanaf een Russische satelliet. Volgens de Britten en Amerikanen bedreigen de Russen op deze manier... het vreedzame gebruik van de ruimte. Volgens Moskou is het geen wapen, maar een klein ruimtevoertuig... dat een satelliet inspecteerde met speciale apparatuur. Zorgexperts dringen bij het kabinet aan op nieuwe coronamaatregelen... die binnen drie dagen moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van Nieuwsuur. De deskundigen hopen dat door de maatregelen een tweede besmettingsgolf wordt voorkomen. Ze willen onder meer een mondkapjesplicht in de horeca en bij contactberoepen...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 moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dan weg van jou En zeg maar als je het opvlokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen aan weer weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeet me niet, ik moet lachen ZFM. Zf classic me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let don't tell me it's too late.